Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Kwetsbare ouderen liggen vaak onnodig lang in het ziekenhuis. De wachttijden voor een plek in het verpleeghuis lopen op, zeggen artsen tegen nieuwzuur en de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie. Een van de artsen spreekt van filevorming. Omdat ziekenhuizen niet gericht zijn op een langdurig verblijf van patiënten, worden de ouderen soms terug naar huis gestuurd. De artsen zeggen dat dat risico's met zich meebrengt. In Colombia zijn zeker 58 mensen omgekomen door een modderstroom. Tientallen mensen raakten gewond en er worden nog steeds mensen vermist. Gisterochtend werd een dorpje bij de stad Medellin in het westen van het land verrast door de modderstroom. Door de vele regen was een rivier in de buurt buiten zijn oevers getreden. De autoriteiten roepen vrijwilligers op om water, voedsel en dekens naar het rampgebied te brengen. Minister Koenders maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in Macedonië. Op een vergadering van Europese ministers van Buitenlandse Zaken vroeg hij aandacht voor de situatie in het Balkanland. Duizenden Macedoniërs gaan al wekenlang de straat op om te demonstreren tegen de regering. Vorige week kwam het in het noorden van het land tot gevechten tussen de politie en een groep etnische Albanese. Koenders noemt het van het uiterste belang dat de rust terugkeert. Hij vindt dat Macedonië daar samen met Brussel en de OVSE voor moet zorgen. De redactie van De Telegraaf heeft van de krant van vandaag een eerbetoon gemaakt aan Jules Paradijs. Op de voorpagina staat een grote foto van de vertrokken hoofdredacteur met daaronder de tekst We zijn allemaal een beetje Jules. Paradijs stapte zondag op bij De Telegraaf na een meningsverschil met de directie. De redacteuren zijn daar woedend over. Dan nog het weer vanuit het westen klaart top. top. Er valt ook een enkele bui, het is een graad of acht. Overdag blijft het af en toe regenen, mogelijk met onweer. Maar er is ook geregeld zon.